Marianne Hageman met het NOS Journaal. In de binnenstad van Amsterdam is het bomvol door de Gay Pride. Vooral op de feestlocaties Rembrandtplein en de Zeedijk. De organisatie raadt mensen af om nog te komen. De politie adviseert om voor een feestje naar het Kwaku Festival in Zuidoost te gaan... of naar Dance Valley in Spaarnwoude. De botenparade vanmiddag is volgens de politie feestelijk... en zonder grote incidenten verlopen. Vanwege het mooie weer was het drukker dan vorig jaar. En voor dit jaar voor het eerst een koninkrijksboot mee. Op Curaçao, Aruba en Sint Maarten mogen homo's niet zoals in Nederland. Het lichaam van het laatste slachtoffer van seriemoordenaar Jack the Ripper wordt waarschijnlijk opgegraven voor DNA-onderzoek. Volgens Britse media wil het ministerie van Justitie hiervoor toestemming geven om meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van Jack the Ripper. Het verzoek om opgraving komt van een auteur die bezig is met een nieuw boek over de reeks moorden in de 19e eeuw in Londen. Jack the Ripper vermoorde zeker vijf prostituees. Het Nederlandse leger kampt met een groot tekort aan munitie. Daardoor zijn er minder schietoefeningen, bevestigt Defensie op basis van berichtgeving door RTL Nieuws. Volgens de militaire vakbond VBM is het gebrek aan munitie desastreus voor het moreel van militairen. Het tekort aan munitie is niet nieuw, maar de problemen zouden groter zijn dan anders. Defensie zegt dat het tekort onder meer komt doordat er veel munitie wordt gebruikt bij missies en vanwege lange leveringstijden. Op een begraafplaats in Putten zijn verschillende graven vernield... toen de man met zijn auto een hek ramde en het terrein opreed. De automobilist reed grafstenen omver en beschadigde met zijn wagen ook een paar marmeren grafplaten. Ook raakten planten ontworteld. De auto van de man had blikschade en een lekke band.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 tezamen met eh, Francesco Yates met Sugar. Dat is de laatste verschijning van Robin Schulz. Onderweg zometeen Tough Strike. Natalie LaRose. Zo, het komt er goed uit. Natalie LaRose. Maar eerst die Ronde met de Run. En dan in de East and Young Remix. Look at the stars, walk past the trees. They're moving around you. Gaze at the field, taste out. One More Time. Een oud hitje in een nieuw jasje gestoken. En daarvoor Nathalie La Roos met Around the World. Deze samen met uh, eh, Vetty Web. Zie je hem Zandvoort? Zaterdagavond. Het is 1 augustus. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Kelly Jenner die heeft voorlopig geen plan om te trouwen met haar vriend. Waarom? Ja, voorlopig nog niet. En eh, Ashley Simpson is aan het bevallen van haar tweede kindje. En eh, ja, misschien is het al gebeurd, maar de laatste berichten waren ze was er druk mee bezig. En sommige bevallingen zijn binnen vijf minuten gedaan. En eh, ja, sommige die, eh, die kunnen wel eens heel lang duren. Ik heb wel eens verhalen gehoord dat het soms 24 eh, uur duurt voordat het kind op de wereld komt. Dus allemaal heel spannend voor Ashley Simpson. En Sabia Engezik is normaal gesproken dol op aandacht van de pers. Maar daar is nu haar relatie met Rafael van der Vaart voorbij. Ze zijn vooral gekomen. Ze is er een beetje klaar mee. En ja, een beetje logisch. Het is eigenlijk alleen maar een beetje negatieve, negatieve aandacht. En daar houdt ze niet van. Ze wil graag in de populariteit staan. En dat gaat eh, in dit geval niet echt lukken. En Freek Vonk trekt fel van leer tegen een man die Leo ziel doodschoot. Hij zegt dan ook, ben je gewoon geschift? Ja, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar... Eh, de man, een of andere tandarts uit Amerika, die heeft een eh, leeuw. Cecile heeft die... Eh, de leeuw Cecile heeft die eh, uit het... ja, hoe moet je dat noemen? Uit zijn veilige omgeving gehaald. Een beetje gelokt eigenlijk. Daar heeft hij 48.000 euro voor aan zijn gids betaald. Want in dat gebied mocht hij niet schieten. En als hij dan buiten het gebied is, kan je wel schieten. Dus eh, ja, een hoop gezeik. Want uh, is hij voorlopig niet. Want hij durft eh, niet in zijn eigen praktijk meer te komen. Want hij heeft niet zoveel vrienden meer. En dat is natuurlijk wel een klein beetje logisch. CFM Zandvoort, door met muziek. Onderweg zometeen de partyagenda. Maar eerst die Ella Ira met Good Times. Dark days, holding me down and it's so great. Got my head in the cloud and you... feel it too. But I told you that we figure it out. All these old fools that we're better without. And you, you know it's true. Yeah. Tell me, tell me, tell me what it is that you need. Cause I think I'm onto to something. Cause I feel the good times coming. Too. dit op dit moment. Dus even tijd voor de partyagenda. Wat voor leuke feesten zijn er allemaal gaan op deze zaterdag 1 augustus 2015. Nou, zoals altijd beginnen we met de Brainwash in de Escape in Amsterdam. Het wekelijkse feestje Brainwash begint vanavond om 11 uur. Duurt tot 5 uur in de ochtend en vindt allemaal plaats in de Escape. Intree 16 euro met eh, onder andere natuurlijk onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij uitgenodigd Cat Carpenter, Joshua Walter en Miss Bunty is de MC. Dat is vanavond al in de Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En vanavond Be Exclusive in Ape Club en Lounge begint ook om 11 uur. Intree is 15 uur met onder andere Rancido, Delivio Reven, Bad Guys, MC Jenny, Miguel Osara, Pascal Moreno en Release. Jimmy Duar nog en eh, Massive MC. Dat is allemaal vanavond in de Ape Club en Lounge. Het eh, feestje Be Exclusive. En dit weekend het Gay Pride Weekend in Amsterdam. Met onder andere in Club uh, eh, Nix eh, het Grey Gay Pride Weekend. Zo, het komt er lekker uit. Begint om 11 uur, duurt tot 9 uur morgenochtend in de Club NIX. En dat zit in de regulier dwarsstraat in Amsterdam natuurlijk. Iedereen is 10 euro. En voor de line-up onder andere, jawel, hij leeft nog, Jody Bernal. Sander den Oude, Kinky Rinky, Jerry Frisky, Wrestle... Wrestleman moet ik zeggen en MC Divine. En in eh, Room 2... Abelinus, Chilola, Stannis, Umrai en eh, ja, nog veel meer. Dus eh, dat allemaal vanavond. Het Gay Pride Weekend in NIX, oftewel New York X klappen in Amsterdam. En natuurlijk vandaag hadden we natuurlijk de Gay Pride botenparade in Amsterdam. Hè er geweest. Altijd erg gezellig. Alhoewel van de week was het op het nieuws dat eh, de homo-scene een beetje baalt. Want eh, de gemiddelde homo die eh, loopt niet graag hand in hand met zijn vriend. Want ja, ze zijn toch bang dat ze toch agressie uitlokken. En dat het toch best triest in een land als Nederland. Hè? En vanavond in de Melkweg, het wekelijkse feestje Encore... begint om rond de klok van middernacht. Zo ongeveer om 5 voor 12 vanavond. En de muziek is natuurlijk hip-hop en RB. Met onder andere Washington, Brooks, Waxbrand en Full Grade. Dat is allemaal vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. En het duurt tot 5 uur morgenochtend. En ook in Amsterdam natuurlijk in het Nelson Mandela Park... het Kwaku Summer Festival. Het derde weekend alweer. En dat is altijd erg gezellig. Moet je maar even zoeken. Even googelen. Moet je maar intoetsen. Kwaku Summer Festival. En dan kom je er alles over te weten. En ook eh, het hele weekend in Amsterdam. Amsterdam kookt. Ik ben er geweest. Ik ben er al eh, bijna al de dagen geweest. Lekker eten. En ook een hoop gezellige muziek. Dus het is allemaal op, het, eh, op de werf in Amsterdam. Hè? Op de NNSM-werf. Er zit onder andere Noorderlichtcafé, dus dan weet je genoeg. En daar is ook uh, vanavond Tricosis live. En het duurt allemaal vanavond tot 11 uur. En als je denkt, wat ik heb het gemist, ik wil toch even kijken. Morgen is het er weer. Je gaat gewoon naar Centraal Station Amsterdam. Daar pak je de, die boot, hè? Ja, hoe noem je zo'n boot eigenlijk? De pont. Ik zeg altijd de pont, maar dat schijnt daar weer niet zo te heten. Maar in ieder geval, eh, ja, de pont. Laten we het daarop houden. Die breng je naar de overkant van het ei. En daar kan je dan eventjes lekker kijken op het Amsterdam Koop Festival nog tot morgenavond 11 uur is het daar gezellig eten en drinken. het belangrijkste is natuurlijk het eten. Zie je van mijn antwoord, we gaan door met muziek voor ik weer veel te veel gelul. Major Laser nu met Powerful. Together it's like I'm feeling fresher than the Fresh Prince of And girl, if it ain't about you, then I no, I don't care. And you know that you should take the chance with me tonight. I know you feel it, so do I. Girl, you got to know there are worse things. There's worse things than love. Lonely hearts can multiply. Oh, Girl, you got to know there are worse things. There's worse things than love. Ooh, and now the people say, Ooh, and everybody say, Ooh, there's worse things. There's worse things than love. Jeans so tight, and wanna peel them up for your thighs. Uh, whoa, oh, they got me saying, whoa, oh, she free. That's right, and we don't leave the sheets at home together, it's like I'm feeling fresher than the Fresh Prince of And girl, if it ain't about you, then I don't care. No, I don't care. And you know that you should take a chance with me tonight. I know you feel it, so do I. Girl, you got to know that worst things is worst things in love. Lonely hearts can move. you got to know that worst things is worse things than love. Ooh, everybody say, ooh, and everybody say, hey, hey, it's worse things, it's worst things than love. Worst things in love. Better off alone. Mm, what do we know? We got a past. that. follow if we ever find a way to check our own egos. We sit and talk with a couple bottles of the vino. Maybe stay tonight when it's like cappuccino. Maybe if it's right, I can buy a pair of stilettos. Maybe let it be shit. We can go and see though. But all you need is love, boy. Just go and ask the Beatles. Take a chance with me tonight. I know you feel it, so do I. Girl, you got to know that worst thing, worst thing, worst thing is in love. should know that worst things is worst things than love. was Cruella met Somewhere to Run. En daarvoor horen we Time met Worth Things Than Love. CFM Zandvoort, de Nightwalk. Iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Met het eerste uurtje beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws, dat heb je gehoord. De partyagenda en dan is het nu tijd voor de 10 boven beste plaat van de danshoek. Deze week op 10, Brock and Fitch met One of These Days. En op 9, Collective Tourstraße met Sorry I Am Late. En op 8 Jaws en Edwards met Rock the Party. Op 7 NME met Woods. Op 6 Nora and Pure met Salt Water. Op 5 Harrison, samen met uh, eh, Vinay met The Wave. Op 4 Eric Prince met zijn laatste verschillende opus. En op 3 Free Jack, Mr. Belt en Mr. Weasel met Somebody to Love. Op 2 Hilo met Renegade Masta. Deze week op 1 in de 10 boven beste platen. Technesia en Green met Sugar. En even die platen ga je zeker horen... als je vanavond nog gaat stappen in de clubs of uh, eh, op de parties gaat bezoeken. TVM Zandvoort, door met muziek. Iets anders dan dat je gewend bent. Niet een plaat uit de boven beste plaat van de dagboek, maar wel een andere populaire plaat. Cerebo met Kiss, je hoort nu hier in de Nightwalk. samen met uh, Jotty Ranks. Met Save My Life. En daarvoor Mr. Belt, Weasel en Free Jack met Somebody To Love. CFM voor de Nightwalk. Het eerste uurtje zit er alweer bijna op. Niet getreurd, zometeen de break. En dan een uur lang de Global Housewives met niemand minder dan DJ Mauzo. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met DJ Cavaschelli. De beste van de clubs uit Italië, maar zover is het nog niet. Nog een paar stukjes muziek te gaan. Oliver Helders en Sean Frank. Samen met Delaney Jane, met Shades of Grey. Maar nu is Disclosure. Samen dus met Gregory Porter met Holding On. En ik zeg tot zometeen na de break. Cause my heart has grown colder. But the warmth of your kiss I can't dismiss. So my past has left me bruised. I ain't hiding from the truth. When the truth won't let me lie right next to you. taste of bitterness. Won't you help me, my father? Help me fall in the love that I have missed. Though my past has left me bruised, I ain't hiding from the truth.